Dit is Ewout Jong met het NOS-journaal. Een tanker van het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Salvage is aangekomen in Jemen. Het gaat daar een gigantische olietanker leegpompen. Dat schip ligt al jaren te roesten voor de kust en dreigt nu uit elkaar te vallen of zelfs te ontploffen. Omdat de tanker sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen tien jaar geleden niet meer is onderhouden. Er zit 175 miljoen liter ruwe olie in. Vorige maand kocht de VN de supertanker om een olieramp te voorkomen. Na het wegpompen van de olie wordt de tanker schoongemaakt en weggesleept. wat er met de olie gebeurt is nog niet duidelijk politie heeft een 26-jarige man aangehouden... voor het plaatsen van een handgranaat in Purmerend gisteren. Het explosief werd s'avonds gevonden aan het hek van een dancefestival. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald... en het festival kon gewoon doorgaan. De verdachte werd vannacht opgepakt in zijn huis in de gemeente Edam-Volendam. Volgens de organisatie had de granaat niets te maken met het festival. De politie onderzoekt het motief van de man nog. Bij overstromingen en aardverschuivingen in Zuid-Korea zijn enkele tientallen mensen om het leven gekomen. Het land kampt met zwaar noodweer. Doordat een rivier overstroomde liep een autotunnel onder water... waardoor zo'n 15 voertuigen vastkwamen te zitten. En zeker 9 mensen zijn omgekomen. Enkele mensen worden nog vermist. Door de zware regenval moesten meer dan 6000 mensen hun huis verlaten... en zijn zo'n 200 wegen onbegaanbaar geworden. Vandaag wordt er nog meer regen verwacht in Zuid-Korea. In het Grevelingenmeer bij Bruinisse is vanmiddag een dode surfer gevonden. De politie kreeg een melding binnen dat er iemand in het water lag. En er wordt nog geprobeerd de identiteit van de surfer te achterhalen... en ook wat er precies is gebeurd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken met plaatselijke bui. De wind zwakt verder af. Eh, vannacht droog, minimaal rond 15 graden.